Dijkers met het NOS Journaal. Ook vannacht slapen er weer honderden mensen op Schiphol... omdat hun vlucht niet kon vertrekken door het winterweer. Er zijn in de, in de vertrekhallen veldbedden neergezet... voor reizigers die niet naar huis of een hotel kunnen. Het Rode Kruis is er ook bij om mensen informatie te geven en thee te schenken. Ook voor vandaag zijn vluchten geschrapt op Schiphol. Het zijn er 800 en dat is ongeveer twee derde van het normale aantal vluchten. Niet alleen kunnen er door de sneeuw minder vliegtuigen opstijgen of landen... er zijn ook lange wachttijden door voor het ijsvrijmaken van de vliegtuigen. De antivriesvloeistof die daarvoor wordt gebruikt dreigt ook op te raken. Medewerkers van KLM zijn nu vanuit Duitsland onderweg met een nieuwe voorraad van die vloeistof. De VS sluit niet uit het leger in te zetten om Groenland in handen te krijgen. Sinds Trump weer president is, heeft hij meerdere keren gezegd dat hij het land van Denemarken wil overnemen vanwege de strategische ligging. Trump zou nu met zijn team een aantal opties besproken hebben om dat te bereiken. Volgens het Witte Huis is het gebruik van het leger daarbij altijd een optie. Denemarken en Groenland hebben de plannen van de VS altijd van de hand gewezen. Verschillende NAVO-landen hebben vandaag ook nog eens gezegd achter Denemarken te staan. In meerdere gemeenten is het strooizout bijna op. Bijvoorbeeld in Heilo, Bergen en Leiden-dorp. Daardoor kan daar alleen op de belangrijkste wegen gestrooid worden. Of wordt het strooizout gemengd met zand. De gemeenten hebben nieuw zout besteld, maar sommigen zeggen niet zeker te weten of ze wel genoeg geleverd krijgen, omdat er overal veel strooizout nodig is.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 You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.